Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De besmettingscijfers zien er vandaag niet al te best uit. De afgelopen 24 uur zijn er 4618 nieuwe coronagevallen bijgekomen, zegt het RIVM. Er zijn er fors meer dan gisteren, ook een stuk meer dan het weekgemiddelde. De laatste keer dat er op één dag zoveel mensen positief werden getest in ons land is drie weken geleden. Het is ook weer iets drukker geworden in de ziekenhuizen en op de intensive care afdelingen. Ajoep van 19 uit Den Haag is alsnog blij met de uitspraak van de rechter. Hij kreeg eind januari twee maanden cel opgelegd... omdat hij tijdens de avondklok rellen een steen gooide naar een politiebus. Die onvoorwaardelijke gevangenisstraf die moet wat mij betreft voldoende zijn... om duidelijk te maken dat dit gedrag niet kan worden getolereerd. Door de straf kon Ayoub niet beginnen aan zijn nieuwe studie. Daarom ging hij in hoger beroep. En een hogere rechter heeft nu een lagere straf. Omdat Ayoub zijn lesje wel zou hebben geleerd. En daardoor kan hij morgen alsnog naar zijn eerste college. Twee studenten in België zijn afgelopen nacht gewond geraakt bij een controle op de coronamaatregelen. Toen agenten het studentenhuis binnengingen probeerde een meisje aan de controle te ontkomen door uit een raam te springen. Een ander wilde haar helpen maar kreeg een knal van een deur en viel een paar meter naar beneden gloort weer een sprankje hoop aan de horizon voor pretpark, pretpark Plaswijk in Rotterdam. Drie weken geleden brandde het theatergebouw in het park helemaal af. En met inzamelingsacties is er nu meer dan twee ton opgehaald om de boel weer op te bouwen. Daar is de beheerder heel blij mee. Dus het is echt eh, geweldig. En het gaat nog door, hè? Er zijn eh, nog kleine acties. De grote acties zijn uh, afgelopen nu. Maar er zijn een paar jongens, Joop, actie Joop noem ik het. Die lopen in korte broek en die halen daar nog wat geld mee op. Wat er precies op de plek van het afgebrande gebouw komt is nog niet bekend. Waarschijnlijk is de brand aangestoken. Twee jongens van 14 en 15 uit Rotterdam zijn aangehouden. Het weer, de bewolking neemt toe. Het gaat een tijdje regenen. Het is vanmiddag 5 graden op de Wadden tot plaatselijk 13 in Limburg. Morgen zijn er wolken, maar soms ook wat zon. En het wordt ongeveer 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat file tussen Baarn en Hilversum Noord 2 kilometer met maximaal 10 minuten op onthoud.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 And all my East Coast shorties, come on, do that thing. I said, dance for me, dance for me, yeah. And all my West Coast shorties, come on, do that thing. trying to prove a point since we've been inside.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 Morgen dient het hoge beroep in die zaak. Afgelopen jaar zijn een derde minder asielzoekers naar Europa gekomen. Blijkt uit tellingen door het bureau dat de aanvragen bijhoudt. Er waren ruim 461.000 asielaanvragen in Europa. Het laagste aantal sinds 2013. Ondernemers kunnen vanaf 31 maart weer gebruik maken van de geldstortautomaten. Sinds januari waren de Sielbeek-automaten afgesloten vanwege een nieuwe gevaarlijke vorm van plofkraken. Daar is nu een bescherming voor ontwikkeld. Het weer regenachtig, maar vannacht droog met opklaringen en minima rond het vriespunt.